Mark Visser met het NOS Journaal. De Nikkei-index staat door de Griekse crisis 2% in de min. Later vandaag openen ook de beurzen in Europa. En waarschijnlijk krijgen vooral de zuidelijke eurolanden last van stijgende rentes op hun staatsobligaties. De beurs in Athene is vandaag dicht, net als de Griekse banken. Die blijven tot volgende week maandag gesloten. Geldautomaten werken later vanmiddag weer, maar er is een limiet. Mensen kunnen niet meer dan 60 euro per dag opnemen. De Griekse regering wil volgende week zondag een referendum houden over het door de schuldeisers voorgestelde pakket maatregelen. Tot die tijd blijven de banken dus dicht. In de Amerikaanse staat Massachusetts is een klein vliegtuig een huis binnengevlogen. Volgens de politie zijn de drie inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde in Plainville, ten zuidwesten van Boston. Het huis stond direct in lichte laaien. De brandweer zegt dat op het moment van het ongeluk vier mensen thuis waren. Zij konden op tijd het huis verlaten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar volgens ooggetuigen kampte het vliegtuigje met motorproblemen. De Solar Impulse is onderweg naar Hawaii. Het vliegtuig op zonne-energie dat bezig is aan een reis rond de wereld is vertrokken vanaf een vliegveld in Japan. Eind vorige maand probeerde de Zwitserse piloot ook al om Hawaii te bereiken. Hij moest toen omkeren vanwege het slechte weer. De etappe van Japan naar Hawaii is een van de moeilijkste. De tocht is bijna 8000 kilometer lang en duurt zes dagen. De mensen achter de Solar Impulse willen reclame maken voor nieuwe technologieën die het milieu niet belasten. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog.